7 uur. Mark Hokken met het NOS Journaal. President Trump heeft vanwege het coronavirus een inreisverbod aangekondigd voor heel Europa met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat niet-Amerikanen die onlangs in een Europees land zijn geweest de VS niet meer in mogen. De maatregel gaat om middernacht van vrijdag op zaterdag in en zal 30 dagen van kracht blijven. Trump verweet de EU-landen dat ze te weinig voorzorgsmaatregelen hebben genomen om het coronavirus in te dammen. In de VS is het coronavirus inmiddels vastgesteld bij ruim duizend mensen. Het aantal steekincidenten met minderjarige verdachten is in Rotterdam en omgeving bijna verdubbeld, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Vorig jaar waren er 36 steekpartijen waarbij tieners uit die regio betrokken waren. Het jaar ervoor waren dat er 19. Het aantal jongeren dat hierbij betrokken was ligt waarschijnlijk hoger... omdat er meerdere tieners bij een steekincident betrokken kunnen zijn. Andere steden, zoals Amsterdam en Den Haag, hebben geen aparte cijfers over tienergeweld met messen. meldmisdaad Anoniem heeft vorig jaar bijna 17.000 bruikbare tips doorgegeven aan de politie. Meldpunt kreeg vooral meer anonieme meldingen over harddrugs, crimineel geld en witwassen. Die tips hebben geleid tot ruim 2200 aanhoudingen. Volgens het meldpunt komen er steeds meer goede tips binnen... omdat mensen criminele zaken steeds beter herkennen. In Limburg dreigt de rivier De Roer buiten zijn oevers te treden. Gisteravond zijn aan de oever bij Vlodrop grote zandzakken neergelegd. En ook zijn er straten en fietstunnels afgezet. Klokkenluider Chelsea Manning heeft volgens haar advocaat geprobeerd zelfmoord te plegen in haar cel. De voormalige data-analyst van het Amerikaanse leger, die staatsgeheimen heeft gelekt naar de website Wikileaks, zou zijn opgenomen in een ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe is. Het weer in het zuiden bewolkt, in het noorden valt nog een enkele bui. Vanochtend is er wat zon, maar vanmiddag nemen de buien weer toe. Mogelijk ook met hagel en onweer. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Assendelft en Knopend Zaandam... een half uur vertraging door een auto met pech in 3 kilometer file.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 ZFM. Met nu. Opstand. crash out. Let me once Looking like a monkey see, monkey do. Right beside a riverboat gambler. Erotic images <laughs> float through my head. Say I wanna be a midnight. well I came to a with nobody's knocking. The phone rings on the nightstand. Somebody whispers hello. I don't know too many words after so many miles. Somebody whispers hello. you're seeing what I've been saying. Cause I hear you singing to the tune I'm playing. Now that it's said, ook op internet.